NOS Nieuws van 6 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Sociale Verzekeringsbank mag niet langer de PGB-gelden uitkeren. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer die wil dat staatssecretaris Van Rijn een andere uitvoerder gaat zoeken, schrijft het AD. De uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten aan mensen met een handicap is ontaard in een chaos die al maandenlang duurt. Ook de VVD vindt het nu genoeg en daarmee is er een Kamermeerderheid voor ingrijpen. Bondskanselier Merkel en premier Rutte hebben in Brussel tot drie uur vannacht gesproken met de Turkse premier Davutoglu. Het was vooroverleg voor de korte EU-top met Turkije die vanmiddag in Brussel wordt gehouden. De EU wil hulp van de Turken bij het beteugelen van de vluchtelingenstroom naar Europa. Maar of er iets is afgesproken is niet bekendgemaakt. gemaakt. Vanmiddag om half 1 komen de 28 leiders van de EU-landen en de Turkse premier bijeen. Op een bedrijventerrein in de Australische stad Sydney heeft de politie een dode en twee gewonden gevonden. Ze hebben alle drie schotwonden. De dode is een man van 43 en ook de andere twee zijn mannen. Mogelijk is er in, op het bedrijventerrein een gijzeling aan de gang. Een schutter zou in een gebouw een aantal mensen vasthouden, maar de politie van Sydney wil dat niet bevestigen. Bernie Sanders heeft de democratische voorverkiezing in de Amerikaanse staat Maine gewonnen. Daardoor is ze iets ingelopen op Hillary Clinton. Sanders heeft nu acht van de 19 staten gewonnen. Maar Clinton vergrootte dit weekend haar voorsprong door op Super Saturday Louisiana met grote voorsprong te winnen. Bij de Republikeinen is Marco Rubio de winnaar geworden in Puerto Rico. Maar hij ligt ver achter op Trump en Cruz. Het weer, buien, soms met sneeuw en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Het KNMI en de verkeersdiensten waarschuwen voor gladheid in de ochtendspits. Vooral in het zuiden en westen, in Noord- en Zuid-Holland, in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel.